Het OM besloot de aangifte niet voor de rechter te brengen... omdat het geen grond zag voor een kansrijke vervolging. Daarop spande de advocaat bij het Hof een procedure aan... om alsnog vervolging af te dwingen. Het gerechtshof wijst deze klacht nu af. De provincie Flevoland mag op korte termijn beginnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen, mogelijk morgen al. De rechtbank heeft het bezwaar van drie natuurverenigingen afgewezen. Zij zijn bang dat het lawaai van het schieten vogels verschrikt, maar de schutters gaan een geluiddemper gebruiken. De provincie wil ruim 1800 herten laten afschieten. Er blijven bijna 500 over. Eerder dit jaar besloot de provincie dat het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen drastisch omlaag moest, omdat er in de winter niet genoeg voedsel is. Uitzetting van kinderen die al jaren in Nederland wonen is onverantwoord. Dat concluderen drie hoogleraren in een vandaag verschenen rapport. Deze kinderen hebben onder meer door de angst voor uitzetting last van chronische stress. Die is volgens de hoogleraren extra schadelijk voor het kinderbrein. De hoogleraren hopen dat de politiek op basis van dit rapport het beleid zal aanpassen voor kinderen die geen recht hebben op kinderpardon. Als het aan Uber ligt, rijden er over een paar weken weer zelfrijdende auto's van de taxidienst rond in het Amerikaanse Pittsburgh. In maart stopte het bedrijf met zelfrijdende auto's na een dodelijk ongeval. Er komt nu een test waarbij de auto's rijden tussen twee kantoren van het bedrijf. Ze gaan niet harder dan 40 km per uur en mogen niet rijden als het regent of donker is.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 lo mío está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como adelar. Contigo me sube el overall. Yeah. Te toco y hasta el mundo de ahí. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebe, Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. que eres mío.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 can read your silhouette. Uh, and I know what you're thinking when you bite your lip. I swear uh, uh-huh. that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time let have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better get to know you better. I just wanna know you better. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Let's have a drink, have a drink, let's lose control to know you better, you better, you better. Oh, I just wanna get to know you better, you better, you better. Oh, Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. Cause I just wanna know you better. ZFM wenst je fijne dagen.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 I try.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 that's why See you again. Baby, I'm tired of being your friends. Oh, I wanna know if you feel the same. And could you tell me, do you feel my pain? Don't leave me in doubt. Babe. Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen. that's why You make me wanna call you in the middle of the night You make me wanna hold you till the morning Van kon, dan leef ik nog een nacht bij jou. 寂目。 wenst jullie allemaal fijne dagen en...